Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nationale Raad in Libië zegt dat Mutassim Gaddafi is opgepakt. Hij is de vijfde zoon van de verdreven Libische leider en hield zich volgens de raad schuil in Sirte. Hij zou zijn aangehouden toen hij de stad in een auto probeerde te ontvluchten. Er zaten ook anderen in de auto, onduidelijk is nog of dat familieleden waren. Volgens de overgangsraad is Mutassim na zijn arrestatie naar Benghazi gebracht en wordt hij daar verhoord. Mutassim Gaddafi gold als veiligheidsadviseur van het regime van zijn vader en was ook luitenant-kolonel in het leger. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten met het fotomodel Talita van Zon. Bij een schietpartij in een kapsalon in Californië zijn zeker zes doden gevallen. Volgens de politie was er één schutter. Hij vluchtte in een auto en werd een kilometer verderop gearresteerd. In zijn auto vonden agenten meerdere wapens. Over het motief van de schutter kan de politie nog niks zeggen. Behalve zes doden vielen in de kapsalon in Californië drie zwaar gewonden. Ze zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Polen zijn 19 mensen gearresteerd die in verband worden gebracht met Anders Breivik. Ze worden verdacht van het bezitten of het maken van explosieven. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft op verzoek van Noorwegen onderzoek gedaan naar mensen die banden hadden met de man die in juli in Oslo en op Utøya 77 mensen vermoordde. In een manifest noemde Breivik een Pool. Ook had hij in Polen materialen besteld waarvan explosieven kunnen worden gemaakt. De Poolse geheime heeft daarom de afgelopen twee dagen honderden huizen, opslagruimtes en auto's doorzocht. Het weer. Vannacht in het noorden en midden van het land kans op mist. Lokaal kan de temperatuur dicht bij het vriespunt komen. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist en breekt de zon door. Het blijft droog met maxima van 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land.